Kees met het NOS-journaal. De man die vanmiddag door de politie werd doodgeschoten in het Limburgse Roosteren... was vermoedelijk betrokken bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis. De politie heeft zojuist bekendgemaakt dat drie mannen een helikopter hadden gekaapt... om daarmee iemand uit de gevangenis te bevrijden. Die poging werd vereideld. Toen agenten de mannen wilden arresteren... volgde een achtervolging op hoge snelheid en een schietpartij. Daarbij is een van de mannen doodgeschoten. De zoekactie in Zeewolde naar de vermiste Anne Faber is opgeschort. Er is niets gevonden. De mobiele eenheid bewaakt vannacht het zoekgebied in de buurt van een golfresort. Morgen gaat het zoeken verder. Nieuwe onderzoeksinformatie bracht de politie vandaag naar Zeewolde in Flevoland. Het is de voormalige woonplaats van de 27-jarige man die is opgepakt voor betrokkenheid bij de verdwijning van Anne Faber uit Utrecht. De zware industrie in ons land verbaast zich over de klimaatwinst die het nieuwe kabinet denkt te bereiken met het afvangen en opslaan van CO2. Het kabinet wil minstens 18 megaton koolstofdioxide opslaan in de grond. In een recent rapport staat dat er in 2040 maximaal 3 megaton op die manier kan worden opgeslagen. De afvang van 18 megaton kost volgens de bedrijven zoveel dat ze dan geen geld meer hebben voor de overstap naar groenere energiebronnen. Het gaat nog steeds niet goed met de reorganisatie van de Belastingdienst, zegt de Algemene Rekenkamer. Bijna 60% van de projecten is vertraagd of geannuleerd. Twee jaar geleden begon de Belastingdienst met het moderniseren van de ICT en het verbeteren van de werkprocessen. Maar volgens de Rekenkamer kost dat voorlopig meer dan er aan extra belastingen binnenkomt. Het weer op sommige plaatsen nog wat regen of motregen.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 Too sexy for my love. Love's going to leave me. Daar zijn we weer. Mijn naam is Sjaak Jommans en eh, we breken de week. Oftewel, Sjaak die eh, gaat een beetje bruisen. Alleen doet hij het niet. En als ik ergens de pest aan heb, is het aan een computer die vastloopt. Doen we dit. The Christians. dragons. Oh. onverslaanbare Peter Cetera... <clears throat> met de Chicago eh, Transit Authority, zoals ze voluit heten. Uh, You're My Inspiration. Eh, we gaan verder met een aantal wat oudere nummers uit de 60, 70 jaren. Dusty Springfield komt voorbij, de Monkeys, Lulu en The Four Seasons. Lulu, weet je wel, shout! Ehm, en dat gaan we nu heel fijn draaien. Veel plezier ermee. sociaal en professioneel leven. Maar je wilt jezelf wel blijven ontwikkelen. Voor iedereen die het lastig vindt om zijn of haar agenda te combineren.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 Now I'm a believer, not a trace. Hooked out in my mind, I'm in love. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. I'm going zeg midden 1960. Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien. Oh, die hebben we al gehad. <laughs> dat was de volledige naam van Dusty Springfield. Vandaar dat ik eventjes eh, eh, van mijn apropos af was. Ehm, deze kennen jullie ook nog wel eens. Ook zo'n eh, gigantische ouwe. Maar zo leuk. Blote voeten op het podium.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 What is your name, please? Rodney Tanks Argent. Hugh Birch Grundy. Paul Ashley Warren Atkinson. Christopher Taylor White. Zo werden ze vroeger aangekondigd in Amerikaanse showprogramma's. Je gaat luisteren naar de zombies. 1965, She's Not There. no one told me about her. The way she lied. say you're sorry. Zombies met eh, She's Not There. We gaan verder met eh, de The Love Spoonful. Als hij het doet tenminste. Ja, ja, nee, nee. Nee hoor, hij doet het niet. Dat is nou altijd te zien.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 We gaan verder met iets beters. De Hollies. Long Call Cool Woman in a Black Dress. Blackgrass. Ook uit de 60 jaren. Maar in dezelfde tijd liep parallel natuurlijk een hele andere muziekstroming in eh, de United States. En dan praten we over mensen als eh, Wilson Pickett. En daar draaien we nu een nummer van Mustang Sally. Mustang Sally 9. En je luistert naar CFM. Het uh, de de programma, zoals het vroeger heette. En nu als invaller voor Willem. U weet wel, die bruist. Die, eh, ja, moet werken denk ik.